Dat is de houdste maatschappij waaronder alle bedrijven en bezittingen van Dirk Schering gaan vallen. Zoals het museum, de verzekeringsbedrijven, de internetbedrijven en het stadion van AZ. In totaal gaat het om ongeveer 30 bedrijven met zo'n 400 medewerkers. De bezittingen moeten worden verkocht om de schulden van de DSB-bank af te lossen. De Amerikaanse politie heeft in Boston een terreurverdachte opgepakt. Het is een man van 27 die wordt verdacht van samenzweren met terroristen. Ze zouden een aanslag voorbereiden op een winkelcentrum in Amerika en op Amerikaanse militairen in Irak. De verdachte zou een training hebben gevolgd in het Midden-Oosten en samen met twee anderen hebben geprobeerd om aan automatische wapens te komen. Het aantal huurders dat wegens belastalingsachterstanden hun huis wordt uitgezet is vorig jaar gedaald. De woningcorporaties zetten 12% minder huurders uit dan in 2007. Volgens de corporaties is de daling een gevolg van nieuw beleid. De corporaties grijpen bij huurachterstanden eerder in en er wordt samengewerkt met maatschappelijk werkers en andere hulpverleners. De politie heeft vandaag nog eens drie verdachten aangehouden voor hun rol bij de strandrellen in Hoek van Holland. Gisteren liet het programma Opsporing Verzocht voor de tweede keer foto's zien. Een moeder herkende haar zoon en bracht hem naar de politie. Vandaag gaf een andere verdachte zichzelf aan en er meldde zich ook een verdachte die niet op de foto's te zien was. In totaal zijn nu 26 mensen aangehouden. Onderhandelaars van Amerika, Rusland, Frankrijk en Iran hebben een ontwerpakkoord bereikt over het Iraanse kernprogramma. Iran zou driekwart van zijn laag verrijkt uranium naar Rusland en Frankrijk moeten sturen. Daar wordt het geschikt gemaakt voor een Iraanse kernreactor om medische isotopen te maken. Het Westen zou dan niet meer bang hoeven te zijn dat Iran het uranium gebruikt voor kernwapens.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 sound felt the tension from inside of this taxi ride. Asking us where.